Nachtwacht. This is music. Modern day psychedelic music. Steeds verrassen altijd Ik ga niet langer idealen verzinnen. Om toe te werken naar een iemand zijn. Nee. Nee, nee, Ik ga mijn dromen tot doelen stellen. Bewandelen en benoemen maakt een iemand zijn geworden. Ineens verschijnt de weg. Ik ga niet langer bochten verzinnen en constant uitvliegen en verdwalen. Terug naar start. Eindeloos opnieuw beginnen. Zonder enig doel te behalen. Nee, nee, nee. nee. Ik ga mijn dromen tot doelen stellen. Ik, als hoofdpersoon, in eigen verhalen. Een iemand worden is voor even je eigen obstakel zijn. Ik ga niet langer idealen verzinnen om groot te worden, bewandelen en benoemen. Blijf ik beter klein, toewerken naar een iemand, even je eigen obstakel zijn. Ik ga mijn dromen, doelen stellen, in eigen verhalen, voor altijd vertellen en benoemen. Ineens verschijnt de weg. De weg, de weg, de weg. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Politieke partijen. Politieke partijen. Lekker ritueel. Daarna kom ik langzaam tot stilstand. Ineens verschijnt de weg. Ik ga niet langer bochten verzinnen er constant uitvliegen en verdwalen. Terug naar start. Eindeloos opnieuw beginnen. Zonder enig doel te behalen. Nee, nee, nee. nee. Cutting equipment. Cutting counter equipment. Nachtgast. Ik zei altijd dat ik een masker op had. Ik lach wel, maar niet van binnen. Hoe ik me voelde, dat kan je niet wegdrukken. Dat heb ik ook wel mee te maken gehad dat ik het liefst elke dag in de kroeg zat. Om alles maar achter me te kunnen laten. Ik kan niet missen, ik kan niet missen, ik kan niet missen. niet willen inzien, niet uh, bewust willen meemaken wat er allemaal gebeurt vooral dingen die ik moet verwerken. Zoals bijvoorbeeld, daar heb ik heel veel geschreven. Niet echt nodig om het met anderen te bespreken, maar meer gewoon voor jezelf soms heb je ook het idee van dat je andere mensen met je verhaal lastig valt of zo. En dan... Ik werd niet echt gezien in wie ik echt was. En ik van ja, dan kan ik het beter van me afschrijven. En dat doe ik ook meestal gewoon voor het slapen gaan als er wat is gebeurd of zo. En kan het niet missen, kan niet missen, kan het niet missen, kan niet missen, kan het niet missen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in de hersenen van iemand die een psilocybine-trip ondergaat? ondergaat? Some of the basics, we know that psilocybin is the active compound in magic mushrooms, but more accurately, it's actually quite long. So, so psychedelic drugs, psilocybin, um, seems to break down a particularly high level system in the brain which is related to our sense of self. And there seems to be something potentially useful therapeutically in that breaking away of, of the sense of self. During normal waking consciousness, as we experience the world, we think this is just how we experience the world, full stop. We don't really imagine that there can be other states of consciousness what we're doing is developing our own sort of ideas about the world. And when we do that, we tend to constrain our ideas about the world. They become more um, solid and we're more confident about how the world, how the is. is. What happens under psychedelics is that confidence is shattered. And then into this, into space. This space. onzin. Mijn nieuwe jaar is nog lang niet toe aan goede voornemens. Ook nog niet eens de voornemens die na enkele weken sneuvelen. Mijn nieuwe jaar begint zoals elk jaar, waar het oude jaar eindigt. In één adem door, één diepe teug van chronisch wakker zijn. Lief, lief dagboek, dagboek, dagboek, dagboek. de kille roes, welke warm begint en zich manifesteert tot een parallel waanbeeld. Beeld, beeld. Daar waar zowel mijn twijfelachtige ik als alter ego zich samen verenigen tot de allergrootste psychose van dit universum. universum. Lief, lief dagboek, dagboek, dagboek. Nachtkast. Nachtkast. Nachtkast dan nou, nog even een algemene controle voor de start. Goed. Hallo, ingenieur. Controle voor de start is afgelopen. Wij wachten op uw orders. Goed, captain. Ik geef u nu door aan de controle. De tijd nog vijf minuten. Hallo, kunstmaan X412. Startplatform vrij. Daarna kom ik langzaam tot stilstand. Drie tot zeven dagen lang. Voor een week ben ik overgeleverd aan krachten. Krachten welke ik eerder in slechts enkele dagen volledig heb opgeëist. Geëist. Ik kan iedereen wel het beste wensen. Op zijn minst gastvrij in de deuropening van mijn verjaardag staan. Maar wat valt er nu daadwerkelijk te vieren? Welke verwachtingen hopen we? terwijl ik in balans probeer te blijven. Drie tot zeven dagen lang. En me vastklamp aan denkbeeldige muren. Nieuwe obstakels. obstakels. Is het echt zo dat het allemaal niets voor me betekent? Of ligt het dieper en hecht ik zo weinig waarde aan mezelf dat ik geen voorbeeld meer wil zijn. Drie tot zeven dagen lang. Lief, Of uh, proselytizing or preaching about the merits of psychedelic drugs. And, and this is important, they weren't preaching about them as medicines as such, they were preaching about them as uh, drugs that could save the world. And then into this space, which was uh, like a big white. But it wasn't like a white room because it didn't feel like a room, there were no physical walls. I felt like everything had been stripped away. I'd lost my sense of self. I'd lost my name, my body, who I was, my profession, the fact that I was married and had children and I worked and I lived in a house and all of that had just disappeared and I was stripped down to this basic concept of just floating in nothingness Uh, there's a sort of um, innocence and a sort of freshness to their their experience of the world. It's as if um, uh, it's been described as if they're you know going back to the Garden of Eden and seeing the world as it was before they were um, socialized and, and, and, indoctrinated and, learned all these things about reality. So they're seeing the world as a child does with a certain freshness. Soms is het mee en soms is het tegen. Geluk en ongeluk moeten ook wel afwegen. Gelukkig kun je altijd voor bepaalde dingen kiezen. Wat natuurlijk ook weer maar twee goede dingen kunt verliezen. Als je wordt geboren heb je geen zekerheid. Je bent niet alleen op de wereld, maar leeft door het doodje van anderen schijnt. Over het algemeen vindt bijna iedereen het geluk. Is het leven een groot feest? Dan kan het niet mis, dan kan het niet mis, dan kan het niet mis, dan kan het niet mis, dan kan het niet mis, dan kan het niet mis, dan kan het niet mis. Encontrant mystic. Encontrant mystic. Encontrant mystic. Encontrant mystic. Encontrant mystic. Encontrant mystic. Someone to give them purpose. Someone to give them life. For you are the future. You are the one. You are Legion. You are the one. Je zit eeuwig in een soort discrepantie. Ik mensen die daar werken zijn geen robots. Dus het zijn mensen met gevoelens en je neemt allemaal alles. Ik ga nam iets mee, naar huis. Nam, ik veel mee naar huis? Ja, heel wat mee. Ik nam, alles wat mee naar huis, ja. Dat ik dan thuis kwam en eh, lekker gedoest en uh, pyjamaatje aan. En dat ik echt wel een wijntje nodig had. Uh, om het allemaal even op me in te laten werken. En voordat je ging slapen. Wat was de groep gevangen waar je het meest van hield? Nou, je houdt niet van een groep hoor. Uh, je, kan er het beste mee overwegen of je hebt er iets mee. De verslaving. De verslaving. Ja. Die, ja, maar het zijn natuurlijk ook in zekere zin slachtoffers. In zekere zin zijn dat ook slachtoffers. Ze hebben geen nagel om de beton te krabbelen. Eh, ze zijn arm. Maar ze doen dingen in hun verslaving. En als ik mijn fiets gepikt wordt of mijn ruitje van de auto ingeslagen, dan loop ik ook te schelden. Net als iedereen. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat ze door hun verslaving verkeerde dingen doen. Is het een oplossing om die mensen die verslaafd zijn, zijn, zijn, zijn, zijn. Nachtgast. Nachtgast. Lastig We Overstappen op Jupiter 60 perron. 5, 4, 3, 2, 1. Dit is Nachtwacht. Life has a way of crashing upon us at the least expected moments. Life has a way of crashing upon us at the least expected moments. You woke me up for that. the maximum trip, trip, trip. Life has a way of crashing upon us at the least expected moments, of moments, of moments, of moments, of moments. At moments. Nahua, nahua, society that we're about to talk about is a society that is free of all the old superstitions, incarceration, prisons, police, bankers, advertising, gone forever because it's no longer relevant. <laughs> We were stifled winter. The birth of fresh ideas and knowledge. That is immortality. It is what our ancestors valued most. but I'm rambling on. You should get going. you should get going. My first treat to reality came when I was 12. Dit is Nachtwacht.